bochten weer ried op welbebouwde vesten van menig her het Wingeland geweld. Toe Brabant uit had vreed ontvaart, wie dat ooit zich hem achterstaat. Toe Brabant uit had vreed ontvaart, wie dat ooit zich hem achterstaat. hoe aard en kiezelkruis gemaakt. Maar onze moed is bij haar blijven duren, daaraan ik nood. gambe tridon,